Het gaat om banen van minimaal drie dagen per week. Vooral mbo'ers die net hun diploma hebben gehaald zijn de sjaak. Ze kunnen nauwelijks werk vinden. Geldt ook voor piretten die tijdens het solliciteren merkten dat het allemaal niet zo soepel ging. De mails begonnen ook te veranderen, de afwijzingen begonnen te veranderen van hé, hey, op dit moment zijn we toch niet op zoek naar uh, managerassistenten. En ehm, in het begin had ik zoiets van oké, misschien is het wat nieuws of misschien komt het inderdaad op corona. Dus het was nog een twijfelgeval. En dus gaat ze al vroeg van carrière switchen. Ze gaat haar producten verkopen en haar tips geven. Dat kan zelfs tijdens een lockdown, zegt ze. Oordeel hiervan is dat ik ook nog steeds online kan doorverkopen. Ik kan ook online tips doorgeven. Eh, er zijn superveel manieren. En ik heb nog steeds het geloof inderdaad dat, dat dit dan de keuze wat ik dus nu uiteindelijk heb gemaakt, dat het me zou helpen. Voor jongeren die de komende tijd afstuderen wordt het volgens volgens onderzoekers nog zwaarder. Ze moeten midden in een crisis beginnen met werken. Kans is dan ook groot dat veel van hen nog maar een studie gaan doen om werken nog even voor zich uit te schuiven. PvdA-leider Ascher heeft zijn excuses aangeboden voor de toeslagenaffaire. Hij was minister van Sociale Zaken toen de Belastingdienst tegen duizenden ouders zei dat ze fraudeerden. Bleek niks van te kloppen, maar toen zaten de ouders al diep in de problemen. Ascher zegt nu dat hij het pijnlijk vindt en zich schaamt. Flink schrikken voor twee mensen uit Enschede. Ze zaten gisteravond op de bank toen er ineens een auto door hun gevel heen knalde. De twee schoven met bank en al twee meter de woonkamer door, maar raakten niet gewond. Volgens de politie reed de automobilist snoeihard en is hij opgepakt. een grote groep supporters van voetbalclub Cambuur heeft gisteren feest gevierd in Leeuwarden. Honderden fans stonden bij elkaar en staken vuurwerk af. politie was erbij, maar greep niet in. Waarom willen ze niet zeggen? Wel gaan agenten de beelden terugkijken en kan het zijn dat sommige supporters alsnog een boete thuisgestuurd krijgen. Het weer, het gaat regenen, dat is al begonnen in Zeeland, de komende uren ook in de rest van het land. Het waait ook aardig hard en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Die is volgens virologen niet gevaarlijker, wel besmettelijker. Het kabinet bekijkt hoe Nederlanders kunnen worden geholpen... die vastzitten in het Verenigd Koninkrijk door dat reisverbod. In eerste instantie wordt hulp geboden aan de schrijnende gevallen. Vanmiddag wordt het oordeel bekend van de Europese medicijnwaakhond EMA... over het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Als het middel groen licht krijgt, wordt het nog voor de kerst toegelaten op de Europese markt. Het weer in het noordoosten eerst nog wat zon. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt vandaag een graad of 9. tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing happens, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe what she says, she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my ride. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. A rockstar, pack up doors, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Put a Percocet, put methazine, I put nausea. Word up a stick and I hop on a plane, still in my wall, Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, I'm the juice, coding got me tripping. tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise paradise. Close your eyes, find para. Oh my my my, there's a.